En ook de andere kant van de Atlantische Oceaan heeft te maken met extreem weer. Zo'n 100 miljoen Amerikanen in het Noordoosten hebben het advies gekregen om vanwege zware sneeuwstormen en strenge vorst binnen te blijven. Twee Facebook-gebruikers slepen het sociale netwerk voor de rechter, omdat het bedrijf zou meelezen met privéberichten. Zij hebben namens alle Amerikaanse Facebook-gebruikers een claim ingediend. 100 dollar per dag dat de overtredingen plaatsvonden of 10.000 dollar per gebruiker. Facebook deelt volgens de gebruikers data uit privéberichten met marketingdeskundigen. Facebook ontkent dat en zegt zich met kracht te zullen verweren tegen de beschuldigingen. De Chinese politie heeft in een dorp in de buurt van Hongkong 3000 kilo van de synthetische druk amfetamine in beslag genomen. Bij de actie werden 182 mensen opgepakt. De politie zette helikopters en speedboten in. De politie verdenkt lokale agenten van samenwerking met de drugsbazen en zette daarom korpsen uit omliggende steden in. Booteigenaren hebben vannacht twee dieven opgesloten in hun boot in Almere. Even na middernacht ontdekten de eigenaren dat er twee mannen in hun boot waren en ze belden 112 en sloten vervolgens de boot af. De twee inbrekers, mannen van 19 en 23 jaar, werden boos en vernielden spullen in de boot. Ze werden aangehouden door agenten die ook de inbrekersgereedschappen van de mannen in beslag namen. Het weer, eerst nog regen en motregen, daarna even wat zon. Vanmiddag zijn er weer buien, soms met onweer en zware windstoten. Het wordt 10 tot 12 graden.